Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het motief van de hoofdverdachte van de aanslag in een tram in Utrecht vanochtend is nog onduidelijk. Bij het schietincident werden drie mensen gedood. Er zijn vijf gewonden van wie er drie slecht aan toe zijn. In eerste instantie werd uitgegaan van een terroristisch gemotiveerde aanslag. Maar volgens getuigen had de dader het gemunt op een vrouw in de tram. De 37-jarige Turkse Nederlander heeft de afgelopen jaren... voor een reeks misdrijven voor de rechter gestaan. Op dit moment loopt er een verkrachtingszaak tegen hem. Premier Rutte zei op een persconferentie dat er nog veel vragen en geruchten zijn. Ook sluit hij niet uit dat er meer daders waren. Er is een tweede verdachte opgepakt, maar onduidelijk is nog waarvoor. Op alle overheidsgebouwen hangen de vlaggen morgen halfstok. Premier Rutte heeft daarvoor opdracht gegeven. De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid... heeft het dreigingsniveau in de provincie Utrecht weer teruggebracht naar vier. Het op één na hoogste niveau dat ook in de rest van het land van kracht is. Het dodental van de orkaan Idai in Mozambique kan mogelijk oplopen naar duizend. President Nyusi heeft dat gezegd dat het land zich daarop moet voorbereiden. De orkaan trok onder meer over de havenstad Beira met meer dan een half miljoen inwoners. Verder zijn hele dorpen weggevaagd en zijn er op grote schaal overstromingen geweest. Het officiële dodental van de orkaan in Mozambique stond vandaag op 84. Maar nadat nieuws hier over het rampgebied was gevlogen... zei hij dat het er dus wel duizend kunnen worden. Ook Mali en Zimbabwe zijn geteisterd door de orkaan. Voetbaltrainer Mitchell van der Gaag is opgestapt bij NAC Breda. Volgens BN De Stem kan hij het niet langer opbrengen... om trainer te zijn van de hekkersluiter van de eredivisie. Zaterdag verloor NAC nog in eigen huis met 4-0 van FC Utrecht waardoor de club in de competitie acht punten onder de nummer 17 Emmen staat. Onder leiding van Van der Graag won Nak dit seizoen slechts vier keer. Het weer, nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Landinwaarts kans op nachtvorst. Morgen soms zon, mogelijk nog een bui en 9 tot 11 graden.